Eefje Kunnen met het NOS Journaal. Een man uit Purmerend die vorig jaar een jongen aanreed omdat hij belletje trek deed... is vrijgesproken van zware mishandeling. De 54-jarige man is veroordeeld tot een celstraf van twee weken en een taakstraf. Ook mag hij een jaar niet autorijden. Het OM had een jaar geëist waarvan een half jaar voorwaardelijk... Een groep jongens was vorig jaar januari aan het belletje trekken bij de man. Die pakte zijn auto en reed achter de jongens aan. Een van hen werd aangereden en viel. De man reed over de jongen heen, die daardoor zijn been brak. De Duitse bondskanselier Merkel en CSU-leider Seehofer voeren crisisoverleg... samen met de top van hun partijen... Ze hebben in Berlijn eerst gesproken met parlementsvoorzitter Schäuble. Over de inhoud van dat gesprek is niets bekendgemaakt. Merkel en Seehofer hebben al weken ruzie over aanscherping van het migratiebeleid. De politieke crisis kan het einde betekenen van de nieuwe coalitie van CDU, CSU en SPD. Seehofer wilde gisteravond aftreden als minister, maar zijn ontslag werd toen niet geaccepteerd door zijn eigen partij. De Thaise voetballers die al ruim een week vastzitten in een grot zijn gevonden. Volgens de lokale autoriteiten vertonen de twaalf jongens en hun coach tekenen van leven... Meer details zijn er nog niet. Sinds vorig weekend probeerde een reddingsteam de voetballers te bevrijden uit het grottencomplex. De twaalf jongens van 11 tot 16 jaar en een 25-jarige trainer raakten op 23 juni vermist. De ouders van een van de jongens schakelden de politie in toen hun zoon niet was thuisgekomen na een training. Waarschijnlijk waren ze de grot ingegaan om te schuilen voor de regen. Brazilië is door naar de kwartfinales van het WK voetbal. De Brazilianen wonnen met 2-0 van Mexico. Straks om 8 uur spelen België en Japan om een plek in de kwartfinales. Het weer nog. Vanavond en vannacht helder. Minimumtemperatuur 11 tot 15 graden.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 summer nights and the libertines never I know I must do it alone. When they said I'd never make it, I found strength from Cause it is there if you seek it. take me light, light, light, light. dancer, do the desert, dance a desert, baby. Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance on the roof? On the time, sequence evening down. Climb those stairs, do that ball groove in the air. Get a puppet. Does anyone wanna go waltzing in the garden?